thank you Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In bekend onder de naam Baby Doc regeerde het Caribische land van 1971 tot 1986. Hij nam het regime over van zijn vader, François Duvalier, oftewel Papa Doc, toen die overleed. In Haiti werd destijds gehoopt dat hij een gematigder regime zou voeren dan zijn vader, maar dat was niet het geval. Baby Doc werd in 1986 uit het land verdreven en keerde in 2011 terug omdat hij de politiek in wilde. Duvalier werd drie 63 jaar. De demonstranten in Hongkong moeten uiterlijk maandag hun blokkades hebben opgeheven, zodat ambtenaren weer aan het werk kunnen en de scholen weer open kunnen. Dat zei de hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chun-ying. Hij zei in een televisietoespraak dat hij bereid is alle noodzakelijke middelen in te zetten om de rust te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee hard ingrijpen van de politie en het leger bedoelt. Duitsland heeft meer dan 100 vrachtauto's met hulpgoederen naar Oost-Oekraïne gestuurd. Trucks met onder meer mobiele keukens, generatoren, dekens en warme kleding komen naar verwachting op 13 oktober aan. Volgens weekblad Der Spiegel is er achter de schermen oneenigheid over het konvooi. Minister Muller van Ontwikkelingssamenwerking zou er te veel goede sier mee willen maken. Het Rode Kruis en de Duitse Organisatie voor Rampenbestrijding zouden daarom hebben afgezien van een bijdrage. Nederland is koploper in Europa wat betreft investeringen in telecom en internet. Dat blijkt uit De Staat van Telecom. Dat is een onderzoek in de branchevereniging voor ICT-bedrijven. In de ontwikkeling van de infrastructuur is vorig jaar bijna 4 miljard euro geïnvesteerd. Dat is veel meer dan in omliggende landen. Meer dan 90% van Nederland heeft snel breedbandinternet. En ook is er bijna in het hele land toegang tot mobiele netwerken. Het weer, eerst regen. Vannacht is het zo'n 13 graden. Morgen nog veel bewolking, mogelijk een bui. Maar later vanuit het westen zon en dan blijft het droog.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 Aflevering 30 van de 24e jaargang. 22 stijgers, 1 zitten blijven, 14 dalers, 3 nieuwe binnenkomers. We hebben een beetje de statistieken gehad. Nou ja, bijna hoor. Beyoncé, JC, Drunk in Love hebben deze week niet gehaald. 12 weken stonden ze erin. Hello Black, The Man, ook na 12 weken. Ed Sheeran, Icy Fire, 11 weken lang. Snelste tijger Jason Rulo, Wiggle komt er straks nog aan, hè, 10 plaatsen winst. Coldplay Magic zakt er 13 en daarmee de snelste daler. U2, langsgenoteerde plaat, 14 weken, zakt van 36 naar 40. 25 juli vinden we natuurlijk ook in de geschiedenisboeken 1980. Tijdens de Olympische Spelen wint de Russische turnster Alexandra Dityatin zes medailles. En hij doet dat op één dag. Diezelfde dag 1980 een treinbotsing bij Groningse Winsum. Hij is negen mensenlevens. En dan gaan we iets meer naar het heden, 2010. Een Italiaanse onderhoudstrein die dender door een stootblok op het station van Stavoren. En daarbij eh, doorboort hij een watersportwinkel. De ravage is enorm. Maar ondanks dat zijn er maar slechts twee medewerkers van de trein die licht gewond raken.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 Dat is Black Saturday. Zes weken in de lijst, van 21 naar 15. I'm not a black zingt over de zaterdagprogrammering van ZFM. Tussen 2 en 5, Black Saturday. Oh nee, Zandvoort op zaterdag natuurlijk, hè, morgen tussen 2 en 5. Rob Arams, Albert-Jan Vos brengen je op de hoogte van alles wat er gebeurt in en rondom Zandvoort. Mando jou. van 21 naar 15. Dit was Shifty en Touch. Van 17 omhoog naar 14 en dat alles in de zesde week. Komen we aan bij de nummer 13. Vorige week 23, dat zijn 10 plaatsen winst. En daarmee de snelste tijger. Jason Derulo heet de man. Zijn nummer heet Wiggle en staat ondertussen vijf weken genoteerd in de lijst van Europa. Snel ze stijgen op nummer 13. How'd you fit all that in them jeans? <laughs> you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. king of Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo, your booty like Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Tired of working at nine to five. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo, your booty like your mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrop cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the B-O-double-G again? wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Like that when you do it like that. Just throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. 12 deze week. In handen van David Guetta en Showtag. Zeven weken. Er is bijna niet boven ze uit te komen. Zeven weken in de lijst, dat wou ik zeggen. David Guetta en Showtrack Bad. Van 15 omhoog naar nummer 12. Zet je in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. En dit is ook een van de zomerhits. This is a true story. Een true story van Justin Timberlake. 2014. Alleen zo heet niet zijn single, maar... Sunday night on a Long Island Railroad train. Not a bad thing, Justin Timberlake van 9. in de negende week omhoog van 16 naar nummer 11. Zijn nerveus als mensen door me heen praten. Eh, Justin Timberlake song. Justin Timberlake song, ja, de nummer 11 van deze week. We don't know who these people are or what their story is. But maybe you do. We're making a documentary about finding love. Have you seen this couple? Said all I want you is to see you tomorrow. tomorrow. Maybe you let me borrow your heart. is it too much to ask for every Sunday? at it, every other day to start. Love is not something you can really look for. It's not scripted. It just happens. You find love and then you lose love, and then you have to work to find, find it again. It again. and then you lose it. I think if you really like, you know, grow yourself and get to really know yourself first, and you can find love. We heard this crazy story from a friend about a couple that proposed on the Long Island Railroad, and now we're trying to find them. Maxwell, and today in studio, I'm here with a couple of documentarians who are trying to find this couple. The theme song to this couple's future is Justin Timberlake's epic love song, Not a Bad Thing. We are looking for you to help us find this guy and this girl. I think when you publicly propose to somebody, it really inspires love all around. Proposals, you plan it in your head, you plan it on paper, in the end, it's just who you're asking to marry you and spend the rest of your life with. I rolled out of bed one morning before my wife and said, Will you you marry me?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 I think it's like a very brave thing to look for love, to fall in love, and to ask someone to love you back. Good, let's go. My heart's racing. I can't. I just can't. I'm gonna walk up and be like, yo, we've been looking for you. I'd seen them, but I have not. Once you're in love, you're in love. You can't control that. It's not an off and on switch. Love is not doesn't go in a straight line. They're like curves and twists and turns and bumps. Love. <laughs> love finds you. Yeah, it finds you. later, we're here, and this guy has appeared four years ago. Six years later? Yeah. Engaged. You see the ring? We just got engaged. No. couples inspiring. I think their story is a reminder that romance isn't dead and that you can still look around and see love everywhere. It's romantic. It's romantic proposal. It's not just sitting on a bed and saying, "Oh yeah, by the way, here's a ring." You know. No, I thought it was a little bit. No, boring. it wasn't that. That's, that's what it was. Sure. Yeah. I have to say, it was meant to be, right? Yeah. Yeah, like we uh, an uh, investigation or something. De nummer 11 van deze week is van Justin Timberlake. Not a bad thing. Brengt ons op 24 eh, over 16, 6 minuten voor de klok van half 5. Tijd om nog eens achterom te gaan kijken. Nummer 20, 5 plaats winst in de derde week. Dotan, Dotan, ja, in Home. Nummer 19 deze week voor Coldplay en Magic. Nummer 18 is voor Everjack. 10 Feet Hall zakt van 9 naar 18. Van 24 omhoog naar 17 Cash Cash en Baby recta. Take Me Home. Lea Michel en de Cannonball van 7 naar 16 en van 21 naar 15. Mando Diao en de Black Saturday. Shift Key en Touch, 6 weken in de lijst, vorige week 17, deze week terug te vinden op 14. Jason Rulo en Wiggle, de snelste stijger, 10 plaatsen van 23 naar 13 in de vijfde week. David Guetta, Tech en Bad in de zevende week van 15 naar 12. En van 16 naar 11 Justin Timberlake en Not a Bad Thing. En dat alles in zijn negende week alweer. Dan gaan we de top 10 in, doen dat met de nummer 10. En die nummer 10 is in handen van uh, eh, Chance. Als ik het even snel zeg, zijn het eh, onze oosterburen. Een plaat eh, afkomstig uit Duitsland, Milke Chance. Acht weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Vorige week nog terug te vinden op 14. Deze week in de top 10 op nummer 10. Straks voor jou de nummer 9, Kelvin Harris. Het is nog ver te zoeken, maar zijn liedje gaat over de summer. I want you by my side So that I never feel alone again They've always been so kind But now they brought you away from me I hope they didn't get your mind anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. continent. And In no time, I'll be forgetting all about you. You saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No head stepping either. You wanted it, you just playing. I'm listening to you, knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby, but don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? 6 van deze week in handen van Ariane Grande en Iggy Azalea. En dat nummer heet A Problem. En zes weken geleden kwamen ze binnen en deze week omhoog van 10 naar 6. Daarvoor hoorde je Coldplay Midnight in de zevende week omhoog van 12 naar 7. En dan hoorde je voorbij komen Kelvin Harris en Summer. En die ging van 11 naar 9. En Dan denk je, hé, hey, de nummer 8 dan? Nou, de nummer 8 is van Route 94 en My Love. In de negende week zak het van 3 naar nummertje 8 komen steeds dichterbij de nummer 1 van Europa. En ik kan je alvast verklappen, de nummer 1 van Europa... dat is een nieuwe nummer 1 van Europa. De nummer 5 en de nummer 4, daar ga je stukjes van krijgen. Want die zakken van 4 naar 5, Duke Mand. En over Duke Mand gesproken, dat is deze plaat. Die zak dus van 4 naar 5 in de achtste week. En de nummer 4 straks ook nog een beetje. Dat is Klinkande en Jubel. En die zakken van 1 naar 4. En voor hun is het de negende week dat ze genoteerd staan. Als we die gehad hebben, dan gaan we de top 3 in. Nummers 3, 2 en 1. Waarvan 1 zitten blijven. Nou, die ene zitten blijven is niet de nummer 1. Hoe en wat het podium eruit ziet, dat hoor je dus zometeen. Eerst Duke Dumont, Jack Jones, I Got You. de man, Jack Jones. I Got You. De nummer 4. Het is de ex-nummer 1. Klingande en Jubel. Ik zei net al, we moeten ze een beetje door elkaar heen mixen... om eh, het te halen om alle platen nog even te draaien. Alle platen die we van plan zijn, in ieder geval de top 3... helemaal te kunnen draaien. Een kleine twee minuten van de nummer 4. Zakkend van 1 naar 4. Klingande en Jubel. was het dus voor eh, Klengande en Jubel. En in die negende week redden ze niet om de nummer 1 positie vast te houden. Ze zakken van 1 naar 4. Duke Mant en Jack Jones, I Got You zakken van 4 naar 5 in de achtste week. De nummer 6 was er voor Ariana Grande en Iggy Azalea en A eh, Problem. En die plaat gaat omhoog van uh, eh, 10 naar uh, nummertje 6 toe. We gaan de top 3 in. Doen dat natuurlijk met de nummer 3. Kisha en Hideaway. week hadden we één zittenblijver in de lijst van Europa... maar die zittenblijver is wel een handen van drie mensen. Val, Wetat en Penau. Changes. Negen weken in de lijst en ze blijven wederom zitten op een nummertje 2. Different. Different? Nou, Different is inderdaad de nummer 1. Pearl Williams, zijn single Marilyn Monroe is de nieuwe nummer 1 in Europa. De negende week van 5 omhoog naar 1. Trouwens, het podium compleet gemaakt met Kiesje en Hideaway. Hè?